Raymond met het NOS-journaal. Staat positief tegenover het pensioenakkoord van eerder deze week. Het was lang onduidelijk of ook de PvdA het akkoord zou steunen, maar na een aantal toezeggingen van minister Kamp ging de partij overstag. De steun van de PvdA was nodig omdat de PVV, SP, GroenLinks en D66 tegen het pensioenakkoord zijn. De ruimtevlucht van de Nederlandse astronaut André Kuipers is opnieuw uitgesteld, nu van 20 naar 26 december. Kuipers gaat voor een half jaar naar het internationale ruimtestation ISS. André Kuipers zou vanuit de ruimte de aftrap geven voor de Top 2000, het populaire Radio 2-programma aan het eind van het jaar. Maar dat kan nu niet, want de Top 2000 begint op eerste kerstdag, een dag voor de lancering. RTL heeft een aflevering van het realityprogramma De Villa geschrapt omdat een van de deelnemers veroordeeld blijkt te zijn voor de geruchtmakende stoeptegelmoord uit 2005. De man zat vijf jaar vast. RTL besloot de uitzending van 11 oktober te schrappen uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer. Het Amerikaanse hoogrechtshof heeft op het laatste moment uitstel van executie verleend aan een ter dood veroordeelde zwarte moordenaar. Zijn advocaten hadden bezwaar gemaakt bij het hof, omdat tijdens het proces sprake zou zijn geweest van racisme. Een psycholoog die optrad als deskundige had gezegd dat zwarte mensen vaker in de fout gaan als ze na een celstraf weer in de maatschappij komen. Zijn executie is nu voor onbepaalde tijd opgeschort. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse rode blok onder leiding van Helle Torning-Schmid heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De opkomst in Denemarken was hoog met bijna 90 De aankomende Deense premier is 44 jaar en ze heeft internationale ervaring opgedaan in het Europarlement. En dan het weer. De dag begint zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in Zeeland kan in de avond wat regen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.